Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Op dit moment begint de grootste rechtszaak uit de geschiedenis van België. Het gaat om het proces rond de aanslagen in Brussel in 2016. Er ontplofte toen bommen op het vliegveld en in een metrostation. Eh, twee gigantische eh, bommen horen ontploffen. Ik stond in de vertrekhal. I'm so scared. I feel like it's the end of the world. All the building there is like... like a chaos there stond op de metro te wachten. En ik heb gewoon iemand gezien. Die was gewoon bezig met zijn tas. 32 mensen overleefden het niet. Honderden anderen raakten gewond. Vanaf vandaag staan 9 verdachten voor de rechter. De zaak gaat maanden duren. Het lijkt erop dat de vulkaan Sumeru op Java weer wat rustiger is geworden. De vulkaan barstte gisteren uit. Bijna 2500 mensen moesten daarom hun huis verlaten. Nu is er alleen nog bij de top wat dunne witte rook te zien. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden gevallen. Universiteiten en hbo's proberen nog steeds studenten te werven in het buitenland. Ze hadden afgesproken om te minderen omdat er steeds minder plek is voor Nederlandse studenten... en er ook een te groot tekort is aan kamers. Maar het werven gaat gewoon door, staat in de Telegraaf. Op studiebeurzen in bijvoorbeeld Indonesië en Vietnam wordt Nederland aangeprezen als een gelukkig land... met niet al te hoog bedrag voor collegegeld. En dan niet één schoentje of twee, maar 3341 schoentjes. In Hasselt, in België, hebben ze hiermee het wereldrecord schoentjes zetten verbroken. Ze stonden allemaal voor het huis van de daar. De schoenen moesten de kinderen wel laten liggen. Deze gaan namelijk naar een goed doel. En dan heb ik weer het weer. Dat valt weer tegen. Opnieuw een dag met veel regen. Pak je winterjas maar gauw. In Limburg is er sneeuw en kou. De temperatuur is ook niet kolossaal. 2 tot 6 graden maximaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat 7 kilometer file tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. Er is een ongeluk gebeurd, drie rijstroken zijn dicht en de vertraging is ruim een kwartier. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Weidewormer en Knoopend daarom 4 kilometer file en 20 minuten extra reistijd. A10 Koenplein richting Knoopend Amstel tussen Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid 6 kilometer file. A27 Almere richting Utrecht tussen Afrit Almere Haven en Eemnes 4 kilometer file.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 Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele sint Die kan ik niet vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat, Jelle klaar. Schijnheilige. Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen een hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij dat ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, die liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was er nog een treintje van niks geweest ook. Doe nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit er gek. Ja. Met mij in Spreijon kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo.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 Jump on the these girls be going crazy. have to end myself in one of them gorgeous ladies. That's right. There is no need to be hacking, shading. Come on, baby. Hey, hey, baby. Jump on the stage, girls be going crazy. have to end myself in one of them gorgeous ladies. Yeah, there is no need to be hacking, shading. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't face me.